Bij vermoedelijke fraude is veel onderzoek nodig... en de uitkeringsdeskundigen zeggen dat ze daar de benodigde tijd niet voor krijgen. Binnen een week moet een bepaald aantal aanvragen zijn afgerond... en toekennen gaat sneller dan afwijzen, zegt een oud-uitkeringsdeskundige. En als er dan wel een melding van een vermoeden van fraude wordt gedaan... zou daar ook lang niet altijd iets mee gebeuren. Het UWV wil niet reageren en laat weten dat minister Koolmees... binnenkort een brief naar de Tweede Kamer stuurt. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de vier kinderen die donderdag omkwamen bij een aanrijding op een spoorwegovergang. Volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers. De tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het gezin dat vanochtend werd gevonden... na een brand in Papendrecht door een van de ouders om het leven is gebracht. Die zou daarna brand hebben gezicht en zichzelf hebben omgebracht. Op de lichamen van de ouders en de kinderen van 4 en 6 zijn sporen van geweld aangetroffen, werd op een persconferentie bekendgemaakt. Het gezin was bekend bij de politie en hulpinstanties, onder meer vanwege huiselijke ruzies en parkeeroverlast. De Nederlandse volleyballers hebben op het WK hun tweede duel in de tweede groepsfase gewonnen. Finland werd met 3-1 verslagen. Door de zege op Finland heeft Oranje nog altijd een minieme kans op de volgende ronde. Maar dan moet morgen wel worden gewonnen van gastland Italië... dat later vanavond nog speelt tegen Rusland. Het weer het is bewolkt met in het midden en zuiden regen bij 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt en ook enige tijd regen. Vooral in het zuiden blijft het lang regenen. Het wordt maximaal 14 graden.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 En wat betekent wat dat betekent? Het volgende. We gaan beginnen met de tips. En, ehm, ja, Ik ben zo hyped, hè. Jij bent echt... <laughs> Ik ben zo, hyped. Zo excited. Maar dat heeft een andere reden. Oh mijn Pingpong. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. We gaan even kijken. Eh, kunnen, hebben, we, hebben we iets eh, om het eh, spannender te maken? Hmm. Hmm. Hmm. Vertel het maar gewoon. Bakkertijd 12 arriveert vanavond. <laughs> oh. wacht, ja, nou ja, de bakelterrein. Nou, maar ik... <laughs> ja, daar gaat hij. <laughs> Daar gaat Ik ga niet heftig als hoofdconducteur mee de bakeltijnen vanavond. Want ik heb een voorhoofdholtontsteking. ontsteking. Ja. Dus het lijkt me niet verstandig om hem... Ah, <laughs> om helemaal nee, kloot. <laughs> Alcohol maakt schoon. Wat? Alcohol maakt schoon. Ja, één, slip, één slurpje maar. Hey jongens, we gaan eh, beginnen. terrein 12 is dus een feit. Quinten helemaal een ratten. Jongens, we gaan beginnen met de tip eh, van eh, Patrick. want Patrick, ja, hoe heet jouw artiest? <laughs> hey, de Revivalist. Oh, in één keer. Dit zal je nooit meer meemaken hier. Nou, echt waar. Vertel. Ja, ik weet niet, ik was van een beetje Spotify aan het checken... en eh, dacht van, nou, dit klinkt wel lekker. Dus ik kies deze, All My Friends van Revivalist. All My Friends. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Het is eh, van de Revivalist, eh, dus de tip van Patrick deze week... waarmee wij gaan aftrappen. Ik ben benieuwd wat wij ervan gaan vinden.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 All My Friends. Oh, twijfel is voor niks geweest. Want ik vind het een lekker nummertje. Ja, je bent, eh, je bent, er, wel, eh, bent er wel blij mee. Ja, uiteindelijk wel. Hey, dat was dus de eerste tip eh, van dit uur. dus nogmaals van Patrick, de Revivalist, All My Friends. dan gaan we naar de Quinten toe. En ik, ja, ik, had deze eigenlijk al wel een beetje aankomen. In ieder geval de artiest. Ja, had, artiest. Wel, had wel gemoed, hè. maar, Dat is ook de enige reden dat ik me heb uitgekozen. Ja, dat maakt niet uit. Maar dat, dat desal, niet de plus. Hè. niet de plus. <laughs> Jezus, wat slecht dat is al niet de plus. <laughs> hey, eh, Quinten die heeft de, eh, de Chainsmokers uitgekozen. En eh, die hebben een samenwerking met, uh, hoe heet ze? Hoe heet die? Hoe heet die? Kelsey Ballerini. <laughs> Ballerini. Wat? Oh. <laughs> Wat slecht. Ga maar gewoon aanzetten. Ja, doe dat. De Chainsmokers, Kelso Ballerini. <laughs> I'll tell you a story before it tells itself. you'll say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong. But no one listens to me, so I put it in this song. They tell me. dat was hem dan. De Chainsmokers en Kelsey Ballerini. Ja, de naam is dus echt zo. Ja, ballerina. Ballerini. Nou, ik eh, vraag me af of eh, de ouders Italiaans zijn of aan ballet doen. Ja. Maar in ieder geval, <laughs> dat was dus eh, de tip van Quinten, de Chainsmokers en Kelsey met This Feeling. En ja, ja. ja dat, dat, in ieder geval dat, de, tips gaan lekker. Ja, en ik heb voor de tip gekozen, die, dat is eigenlijk naar een film. En die film die, die moet nog uitkomen als het goed is. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt benieuwd of, of die film ook uh, gaat uh, ja, eh, voldoen aan de verwachtingen die er uh, geschapen zijn. En ja, die is, dat nummer is door niemand anders vertolkt dan, dan, dan Eminem. en die heet Venom. En hoef ik denk niks meer te zeggen. Song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong. tells you you're in the wrong field when something's in your mitochondrial, cause it latched on to you like. Knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been. Head is spinning, this medicine screaming, dick, dick, dick, let us in. It dick, dick, like a solid ball. Edgar Allan Poe, bedridden, should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, think my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell. The Santa Valen fit manure hell. I'm in Kahlua. Screw it to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen tailspin. Bucket matches my pale skin. Madwin went from Hellman's and being rail thin. Flarefish. scribbles jam rap Olympics 97. Freak Nick. How can I be down mean? Bazaar in Florida. Bruce room slept on the Florida motel then. Dr. Dre said hell yeah. And I got it stamped like a postcard. Word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline in them, not knowing when I'm ever gonna slow up in them. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the venom. I got that adrenaline in them, not knowing when I'm ever gonna slow up in them ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It, it's evident I'm not done. Vic venomous, the thoughts spun like a weapon. You're discarding them. Held against your hubcap on mud flat beat strangler attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track. Like what's her name's at the wheel, then a cup Patrick through the car in the reverse at the Indian nut crash in India. The back of the just mangled steel, my Mustang and the Jeep wrangle the grill with the front smashed. Much as my rear fender assassin, slim be a combination of an action kamikaze and Gandhi. Translation, I will. Probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in India when you're bit with the Not going when I'm never gonna slow up and i ready to snap any momentum. Thinking it's time to go They ain't gonna know what when they get beat with the venom. I got that momentum, momentum. Not never gonna slow up and I'm ready to snap any momentum it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. I said knock knock, let the devil in, alien, it did Elliot, phone home, ain't no telling when this chokehold on this game will end, I'm loco, became a symbiote, so my fangs are in your throat, ho, you're snake bitten with my. With the ballpoint pin Gun cock, bump stock, double up, buckshot, tie top of Uggarot, tie, couple knots, fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young jock, cause the doc put me on like sunrock, why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it. Chased it with stray liquor, then bathed in it. Then drank till I faint and awake with a headache. And I take anything in rectangular shape. Then I wait to face the demons I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch onto you like a, like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the super villain, dad and mom was losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that adrenaline momentum, momentum, not knowing when I'm ever gonna slow up and I'm ready to snap any momentum. M&M dus ook van de gelijknamige film. Ah, lekker. we hebben hier wel lekker, een paar... Eh, lekker. Een paar knalletjes. ja. zeker. ik vond deze, zeker drie. Ik vond deze plaats sowieso lekker. Ik vond ze allemaal gewoon lekker. Ja, nou, behalve die van Patrick. Nou, je <laughs> Jullie vechten het maar uit tijdens je moet het maar weten. Dat hebben we ook nog vandaag. Ja. Heb je eigenlijk al eens een keer gewonnen, Ja, vorig jaar. <laughs> misschien dat dit... Vandaag is misschien wel je dag. Het is de eerste keer in het jaar. Nou ja, maar, ik, denk, ik, denk, dat... Eh, kijk, het is dat Jonas aan het werk is. Anders, anders had ik Jonas gewoon gebeld. Dan kan je, dan kan je er gewoon een jaar... en <laughs> dan verliest hij wel. Dan kan je er gewoon... Nee, dan wint Mark. Dan wint hij. Nou, Jonas heeft vorige keer dus eh, gewonnen. Jonas in de walvis. Eh. Jonas in de walvis. Ja, nee, die heeft gewonnen toen dus. Hey, jongens, even de tips eh, even op een, op een rijtje gezet. want het waren er in totaal drie deze week. te beginnen met de tip van Patrick, de Revivalists en All My Friends. En daarna hadden we Quinten met de Kettingrokers en Kelsey Ballerini. <laughs> met dit gevoel, de feeling. En daarna hadden we als afsluiter Venom van de film eh, Venom. Dus eh, vertolkt dus door Eminem. Dat waren de drie tips van deze week. Wil je ze opzoeken, zoek ze even op Spotify. Ze staan natuurlijk ook in de lijst. De nieuwe lijst van de Euro Breakdown maak uiteraard na deze uitzending weer bekend. Dat is eh, Euro Breakdown met een tweetje erachter. En daar kun jij dan gaan naluisteren welke platen er dus allemaal in de lijst staan. En waar de tips dus vandaan komen. Je moet het maar weten, gaan we dus na half negen spelen. ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, want ik voel hier een strijd tussen de twee mannen. Het is gewoon... Moeten wij ook een stare-down hebben? Ja, ik vind wel dat jullie een stare-down hebben. <laughs> Dat gaan we niet Ja, ik kan wel, ik kan wel agressief naar schreeuwen van 5 meter afstand met mijn hand. Ja. Nou, ik, ik, wil, ik, wil, best wel even een stare down. In, ga je nu maar tegenover elkaar staan? <laughs> nee, ik, ik, zit lekker hoor. Nee, ik Dan word ik moe. Joh. <laughs> We hebben het al zo zwaar. Yo, yo, yo. Dan op een alleen maar... Eh, ja, echt. Mini. Dat hoor je dus alleen maar. Hey, eh, dus uh, ja, je weten. komt dus straks... Ehm, wij gaan in de tussentijd gaan we weer lekker verder naar eh, de platen van eh, de Euro Breakdown. Want eh, ja, zeg ik, we zijn natuurlijk weer met de, andere lijst eigenlijk verder gegaan... waar we vorige zomer, de afgelopen zomer zijn gebleven. de lijst is natuurlijk in de tussentijd veranderd, aangepast, nieuwe nummers erbij. En dat, ja, ja, dat gaan we nu maar weer eens even merken. We gaan een, een plaat erbij pakken van Maroon 5. En dat is een plaat ja, die, eh, ja, Quinten is niet zo'n eh, fan weliswaar van, van Cardi B. Maar ik vind Maroon 5 vind ik gewoon goed. En dan zit ik te denken aan, eh, aan meiden zoals jij. Girls like you. Oh. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the week We spent the late nights making things right between us. and now it's all good, babe. Roll out would babe, and play me.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 <laughs> heb ik hier in de studio zitten. Achter Mike 2. What up? Jongens, we gaan eh, van start. Eh, we gaan de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen. Wie staat waar? Ariana Grande, Breathe In staat op plek 20. DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper met No Brainer vind je op plek 19. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss vind je op plek 18. En op plek 17 is het Kygo, Imagine Dragons, Born to Be Yours. En op plek 16 Jonas Blue, Jack and Jack met Rise. Plek 15 The Chainsmokers, Emily Warren, Side Effects. En op plek 14 David Guetta, Marie Do Not Leave Me Alone. En Maroon 5, Cardi B, Girls Like You vind je op plek 13. Z Ellie en Dune Happy Now vind je op plek 12. Plek 11 is Benny Blanco, Halsey en Khalid en Eastside. En Clean Bandit Demi Lovato solo vind je dus op plek 10 deze week. We gaan eh, straks verder met, je moet het maar weten... de twee bitches hier zijn die al flink met elkaar aan het vechten. En elkaar wat dingen aan het toefluisteren. <laughs> Ik denk lekker solo gaan. Demi Lovato, Clean Bandit, solo natuurlijk. Op nummer 10 in de Euro Breakdown. Jongens, het is tijd, het is tijd, het is tijd. Hm, waar is tijd voor? Het is tijd. Oh. <laughs> Zo Hoor hem dan, hoor hem dan. Maar beginnen, jongens, je moet het maar weten. De nieuwe tune en zijn de boys er klaar voor. En ik heb ze al gewaarschuwd. Want eh, af en toe is het dramatisch laag, dat kennisniveau hier. Uh, ja. Echt dramatisch laag. Quinten. De spelregels gaan we even uitleggen. Eh, de spelregels zijn als volgt. Er zijn drie vragen. Per vraag valt er een punt te verdienen. En jongens, als jullie niet van elkaar afblijven... dan zorg ik ervoor dat jullie op worden gesloten... in een buco-toiletje met z'n tweeën voor 48 ja. Nee. Wacht maar tot je vriendin dat hoort. Dus, om het kennisniveau dus een beetje aan de hoge hand te houden... hebben we eh, voor deze jongens een kennisquizje op niveau gezet. Quizvragen voor kinderen. <laughs> en dit zijn dus eh. vragen die kinderen moeten weten. Ja, wij ehm, zijn ook grote kinderen, dus... Ja, dus we gaan beginnen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Nee. Nee? <laughs> Oké, dan gaan we beginnen. De strijd gaat beginnen. Quinten versus Patrick. Welke kleuren heeft de vlag van Luxemburg? Zo? Ja. Rood, wit en lichtblauw. Ja, ik moet hem goedkeuren inderdaad, ja eerste punten eh, gaan naar Patrick. Eh. Misschien is dit jouw dag wel. <laughs> Kindervragen, vaak doen. <laughs> Laat ik het zo oh, zeggen. Oh, maar dan kan ik juist nog gewoon echt de grond in. ja, Patrick heeft één keer gewonnen toen we kindervragen gingen doen. <laughs> Ja, top man. Daar ben ik ook gewoon trots op. Aha. Aha. Oké. Ja. Welke voetbalclub komt uit Enschede? Dat weet ik wel. <laughs> Dit hoor jij te weten. Ja, ik gaf jou de kans om even te wachten. <laughs> ik denk, ik wacht even. <laughs> ik wil een antwoord, jongens. Ik wil een antwoord. Eh, FC Twente. Oh. Nou, dit is gewoon... Eindelijk, eindelijk een quiz op niveau. Je ziet het. Voetbal, ik kom op, ouwe. Dat ga je me echt niet meer hebben. Jezus. Wat ben jij slecht, Wil je nog een puntje, puntje pakken, eh, Quinten? Durf je nog? proberen. Wil je het nog proberen? Wil je van die nul af? Ja, maar wist je de vraag van Luxemburg ook niet? Jawel, dat wel. Maar, oh. maar juist, <laughs> het is dat jouw schouder niet uit de kom is. Want je, je echt met macht 3 de lucht in. <laughs> ik heb nu een hele moeilijke. Oh. De moeilijkste kindervraag denk ik van ah, dan, weet ik het niet. Hoe heet de pop van Wiske uit Suske en Wiske? Ik begrijp niet. Huh? Oh, dat, is, dat, is heel, dat is voor jouw tijd. Ik heb wel al die boeken. Stuk. Suske en Wiske dan tussendoorheen. Multiple gok. <laughs> Multiple gok. Ja, doe dat maar. Iets met schoenen. <gasps> Quinten heb het warm. Inderdaad. Ik, eh, dus. <laughs> De pop van Wiske, van Suske en Wiske. Het popje dat zij altijd bij zich heeft in dat rode jurkje en die vier haren op haar hoofd. Hoe heet dit popje? Dit popje kan de volgende namen hebben. Is dat Schanelleke? A. Is dat B. Schanolleke? Is dat C, schanulleke? Is dat D, schoenen? Schoenen. Schaar schoenen. Het is A. Ja. A, A, A, A. <laughs> oh, fout. Nee. <laughs> ja. Ah. Echt waar? Het is wel schanulleke. B. Ik heb het ook fout. Ja, jullie hebben het allemaal fout. Schanulleke. Ik dacht echt dat het schanulleke was. Nou, <laughs> jongens. Ja, Echt waar? Ik heb wel gewonnen, ja? Dit is de eerste gewoon... voor de eerste keer in een jaar. Dat we, en doen we kindervragen. En dan heeft hij eindelijk een kans. En nou, vind ik ja, joh, waarschijnlijk. Eh, ik denk dat klinkt nou gewoon het bekendste. Het moment is aangebroken, Patrick. Vuurwerk. Hmm. Je hebt gewoon... De makkelijkste versie want je moet het maar weten. Een keer kunnen winnen. Maar het is best wel raar dat jij de makkelijkste vragen ook gewoon niet weet ja ik weet het niet, zeg maar. Nee, dat hoor ik, dat je het niet ik, weet. Ik, ik, had ook nog andere vragen kunnen pakken. Vragen zoals, eh, eh, eh, waar staat de letter K voor van, de naam, van, van de naam van de lucht, luchtvaartmaatschappij KLM? Had ik ook kunnen vragen. bijvoorbeeld, hoeveel meter is drie kilometer? <laughs> ja, dat zijn kindervragen. Minimaal 10. <laughs> technisch gezien. Het is meer dan tien. Ja, dus Patrick, <laughs> nogmaals. Dit, dit gaan we even vieren. Dus nogmaals. Ja. Daar moet op gedronken worden. Nou, dat ga ik zeker wel doen. Oh, jij wel, ja. Ik niet. Ja, dank u wel. Ik voel me heel erg eh, blij. Je hebt gewoon gewonnen. ik wil eh, graag de showmaster wil ik graag bedanken. Voor deze mooie vragen. Dat ik ooit eens mocht winnen ik hoop dat er nog ooit eens een keer een moment zou komen... dat ik weer een keer zou kunnen winnen. Nou, ik denk over een jaar. Dus fijn dat we je weer terug kunnen zien. <laughs> Hey, dus ja, eh, dit is een hele rare uitzending. Jij wint ja. gewoon, dus je moet het maar weten. Laten we dat eh, even... Ik heb niet zo'n heel goed idee. Eh, gaan we nu nog verder of stoppen we gewoon? Of gaan we nu gewoon naar huis? ik moet stoppen stoppen mijn hoogtepunt, hè? Het is 2-0. Ja, maar nu dus- gaan we gewoon naar huis, toch? We moeten moet stoppen onze hoogtepunt. Ja, maar het, programma stopt nu ook helemaal. Ja. We gaan echt Dit is de laatste uitzending, jongens. Ja. Nee. Nou, de jonge ploeg moet het overnemen. En, want wij zijn allemaal te oud. Ja. Mike Spreek voor jezelf. Mike heeft al twee kinderen. Ik, ik, ik, blijf, ik blijf aan. Hè. Ik ga nu weer samen samenwonen, die krijgt hem niet meer omhoog. Ik ga, ik, ga, ik ga op zoek naar nieuwe <laughs> jongens, uh, jongens en meiden van uh, eh, 18 en 19 ongeveer. Eh, kan, je, kan je dochter het niet doen? die is nog te jong. Nog te jong. Maar, je weet wel de kindervraag. Als zij 16 is, zijn jullie allebei automatisch vervangen. Wat fijn. Nou. Dan <laughs> hebben we opa Mike. We hebben ons eigen programma. Hartstikke goed. jongens, ik eh, wil er een eh, nummer bij gaan pakken. Wat, eh, denk ik, ja, dat is een beetje een overwinningsnummer voor Patrick, denk ik dan maar. En dat is George Ezra, Shotgun.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 Ja, natuurlijk is het de Euro Breakdown. Verdorie Patrick, je hebt eindelijk een keer gewonnen. Oh, en in de, in de categorie kinderen ook nog wel. Leuk hè? Jeetje oh. mina man. Oh, oh, wat, oh, leuk. Ja, echt geweldig. ja, <laughs> nou, voor de mensen die eh, ja, nog heel laat zijn ingetuned en die het net hebben gemist. Patrick heeft eindelijk, je moet het maar weten, gewonnen. Ja, ik ben trots op je. Ja, je kan alle cadeautjes en felicitaties doorsturen hier naar CFM. Die hebben ze nooit naar mij gestuurd. Hè? Nee, maar dat heb jij ook niet verdiend. Want jij wint altijd, dus dat is normaal. <laughs> Het, het, is al erg eigenlijk dat, dat hij nu gewoon zegt van het is normaal dat jij wint. Het is gewoon een begrip dat Quinten gewoon moet maken. En dan hoor... zit hier gewoon en die denkt, oh, ja, doe dit komt wel goed. Hij wint toch wel. Ooit win ik en dan word, moet ik gewoon gefeliciteerd worden. Ik een prijs te krijgen. Een oorkonde. Ja, dat je de kindercategorie hebt gewonnen, krijg je zeker een oorkonde voor. Een bedankje en tot, tot, tot, de volgende ronde. <laughs> Jezus, man. Echt. Maar ik een diploma? Nee. <laughs> Heb je een veterstikdiploma? Uh, eh, nee, ben ik ook voor gestart. Heb ik ook niet. Nee. <laughs> ah, ah. Ik, heb, ik heb echt niet. Nee? Dus, eh, ik ook niet. Ik heb ook niet mijn rijbewijs. Oh jawel, die heb ik wel. Nou, ja, dat je die ooit gekregen hebt. Vind ik, nog ik heb hem gewonnen. Met ook een een of andere kindervraag. Bij, bij, bij de kermis zeker. Uh, eh, schooien. blikjes gooien. Nee, met zo'n schuifautomaat. Dan moet je een muntje ingooien en dan kan je wel een keer een muntje winnen. Daar staat er rijbewijs bij. Ah, ah, oké. Nou, dat doe je hartstikke goed, jongen. Leuk, hè? Dat is super interessant. <laughs> ja, lekker kort ook. Jongens, jongens, doen. jongens. Hey, hebben wij nog eh, nieuws, jongens? Of eh, gaan we gewoon lekker eh, naar Ik moet zeggen, je komt er altijd wel echt op het laatste Ja, ja meestal moet jij... Dit, moet jij voorbereiden. ja. Nee, maar je jij zit voor computer. Terwijl ja, we met een nummer bij Jij zit shotgun. Jij zit shotgun bij een PC. Als ik dit aan Patrick vraag, heeft hij het al lang geregeld. Ja. Bondel Patrick, die kan niet eens <laughs> schrijven. <laughs> Waarom kan ik nou niet schrijven? Nou, dat is toch zo? Omdat ik links ben? Nee, lezen is, is lastig. Is dit wat leuks, Mike? Marco... Oh nee, Maroon 5. Super Bowl van Maroon 5. Ja, dat kan altijd. Ja, doen we hebben ze net natuurlijk al gedraaid. Eh, in ieder geval in de samenwerking met Cardi B. Eh, hebben ze natuurlijk nog wat nieuws. Want eh, Maroon 5 en de Super Bowl. Wat voor combinatie houdt dat? wat is dat nou precies? de organisatie zelf wil het dus nog niet bevestigen. Maar er zijn in de Verenigde Staten sterke signalen dat Maroon 5 de pauzeshow van de Super Bowl zal gaan verzorgen. Maroon 5 treedt daarmee in de voetsporen, voetsporen van de Justin... Voetsporen. <laughs> Voetsporen van <laughs> Justin Timberlake, Lady Gaga en Coldplay... die de show de afgelopen drie jaren voor hun rekening hebben genomen. Eh, de band eh, zal het optreden in eh, staat zijn vele Amerikaanse huiskamers binnen te komen. En, na dit jaar ruim 106 miljoen kijkers... ja, die hebben dus ook de show gezien waar dus Justin Timberlake aan heeft meegezongen. in 2015 liet de band in een gesprek met Howard Stern al doorschemeren... dat ze graag op het evenement zouden willen spelen... naar de Super Bowl in Amerika, voor de mensen die dat niet weten is toch wel een, een, heel, heel groot event. Het is waar denk ik wel heel Amerika naar, naar, eh, toch wel heel erg naartoe leeft. Ieder jaar. Eh, er zijn mensen die nemen daar gewoon ook, ook serieus een dag vrij voor. Eh, plannen een heel feest eromheen in. Dus dat, is, ja, dat is zeker een hele mooie plaats om te staan als je daar als artiest mag gaan, gaan zingen. Dus ja. wij gaan eh, lekker door eh, naar de volgende plaat. En ehm, ja, dat is een, eh, een plaatje die heeft vorig jaar... vorig jaar, sorry, vorige week stond hij op één. Deze week dan weliswaar niet. Maar Quinten wist, niet, wist in eerste instantie niet wie de artiest was. In ieder geval, hij moest er even over nadenken. Oh jee. En Patrick, als ik tegen jou zeg Gigi Agostino. Gigi, ja, ja, dat ken ik wel. Maar even wachten. Oh, ik weet al. Ja, dit hoor je te weten. Ja, dat weet ik ook. Maar ja, dit, is, dit, dit is geen, dit is geen kindervraag. Dit, weten? dit is geen kindervraag. Ik wist het. Hoe kan je dit niet weten? Ja. Nou weet je, Gigi Agostino de ja.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 Aan eh, mij heeft gedaan, iedereen. Het is alweer aan het einde van het programma. Maar dat betekent maar één ding, want we, zijn, we moeten nog één ding doen. en dat betekent... Yes, we gaan naar de onthulling eh, toe werken van deze week. Eh, de ontknoping kunnen we dus wel beter zeggen. En dan te beginnen bij de nummer 10. Dat is dus Clean Bandit, Demi Lovato en Solo. Drake in My Feelings vind je op plek 9. Op plek 8 is het The Imagine Dragons met Natural. SD featuring Sia, Diplo en Labyrinth. Thunderclouds vind je op plek 7. En op plek 6 George Ezra, Shotgun. Op plek 5 Chesto en Post Malone en Premier met Jackie Chan. En Marshmallow featuring Bastille en Happier vind je op plek 4. Plek 3 is Loud Luxury en Brando, The Body. En Dinoro en Gigi Agostino, In My Mind, vind je op plek 2 deze week. Eh, we gaan eh, door dus naar een, nieuwe nummer 1. Dus nog, ook nog niet eerder eh, gedraaid hier in het programma hoogste nieuwe binnenkomen. En dat is een, eh, nou het is niet een hele hoge nieuwe binnenkomen. Want ik ben gewoon natuurlijk met de andere lijst weer verder gegaan, hè Patrick. Als je een beetje, het zou fijn zijn als je een keertje oplet. Maar het is toch de hoogste en de nieuwste? Dus hij is de hoogste en nieuwste binnenkomen. De rest is lager. Maar nou, ga maar door. <laughs> je haalt het echt weer. <laughs> Ja, weet ik. Je haalt zo'n jongen bij een programma, weet je. En, en, dan, en dan denk je dat je nog wat, wat extra's... Haal je hem uit de goot, hè, die jongen. Die jongen die, die heeft niks. ja. nog niks in zijn leven. Noem het maar niks. Ik vind het ook een beetje jammer. Ja, ik vind het toch wel, eh, wel, wel jammer. Hey, we gaan dus eh, we, we, gaan een eindnaam rijden, jongens. Eh, Patrick die heeft nu gezegd officieel te stoppen dus met de Euro Breakdown. Wij zijn bij deze op zoek naar... Misschien moeten we Erik vragen. <laughs> We, zijn op zoek naar de ex-vriendinnen van Patrick. want we oh! Oh, hij zegt het Als je mij maar, niet bij Als je, als je dit bij mij doet, ik ben weg. Oh, nee. Laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Cyberbullying, geen tekort. Flik dit niet bij mij aan. <laughs> <laughs> Wat een kwalitatief programma hebben Echt waar, jongens. Ultimate kwalitatief. Alle exen van Patrick roepen wij nu aan, want wij zijn op zoek naar de details. Ja, slurvige details. Koffievrouw kan er ook altijd bij. Absoluut, absoluut. En eh, we <laughs> gaan eh, dit programma gaan we afsluiten. En dat doen wij dus eh, met de platen Promises van Sam Smith en Kelvin Harris. Staat deze week dus op nummer 1 in de Euro Breakdown. Jongens, het was weer gezellig. Het was weer gunstig. Volgende week alle exen van Patrick. Het zijn er maar liefst <laughs> twee. Ja, er zijn er twee die het met hem wilden doen. En dat is geen belofte. Dankjewel jongens, tot volgende week.